Dit is Lieslot Thomassen met het NOS-journaal. De ouders hebben in 2008 gewaarschuwd dat hun zoon beter geen wapenvergunning kon krijgen. Ze zeiden tegen zijn behandelaars van GGZ Rivierduinen dat een wapenvergunning hun geen goed idee leek. De ouders hebben dat gezegd tegen het politieteam dat de zaak onderzocht. Wat de GGZ met de waarschuwing heeft gedaan is onduidelijk. De GGZ heeft zijn medewerking aan het politieonderzoek geweigerd op grond van de medische geheimhoudingsplicht. De tiende etappe van de Tour de France is van start gegaan met wielrenner Johnny Hogerland. Hij werd zondag door een volgauto het prikkeldraad ingereden. Met 33 hechtingen en zijn veroverde bolletjestrui is hij begonnen aan de rit naar Carmo. Hogerland zijn vlak voor de start dat hij zich redelijk voelt, maar dat hij wel hoopt dat het droog blijft. Onderweg komt het peloton over twee bergen van de derde en twee van de vierde categorie. De Oekraïner Popovic is niet van start gegaan, hij heeft sinds zondag koorts. De recherche heeft een inval gedaan bij de onderwijsorganisatie BOOR, de koepel van openbare scholen in Rotterdam. De stichting wordt verdacht van ambtelijke corruptie en valsheid in geschriften. Er zou zijn gesjoemeld bij aanbestedingen voor nieuwbouw van scholen. Er is niemand gearresteerd, wel is administratie in beslag genomen. Onder de stichting Boor vallen ruim 80 openbare scholen in Rotterdam. In Groningen heeft een man van 63 zeven weken dood achter zijn computer gezeten. Vriendinnen uit Scheveningen maakten zich zorgen nadat ze een tijd niets van hem hadden vernomen op de netwerksites Hives en Facebook. Via Hives vroegen de vrouwen een kennis uit Groningen om te kijken in de woning van de man. Daar werd hij dood achter zijn computer gevonden. Volgens de politie is hij een natuurlijke dood gestorven. Het weer, de bewolking neemt toe en tegen het eind van de middag trekken vanuit het zuidwesten buien over het land. Het is 22 tot 27 graden.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 Die vinden onder meer plaats op de A7 Groningen-Herenveen. Tussen Groningen en Drachten. En op de A15 Gorken nijmegen Daar wordt gecontroleerd tussen Tiel en knooppunt Valburg. Maar ook op andere wegen kan gecontroleerd worden. Niet alle controles worden namelijk vooraf bekendgemaakt.